9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend vroeg doelen van IS in Syrië gebombardeerd. Het doel van de aanval was het dorp Havar, niet ver van de Turkse stad Kilis... waar gisteren een Turkse militair omkwam bij een schietpartij met IS-strijders. Over slachtoffers is nog niets bekend. De krant Hurriyet meldt dat de Turkse luchtmacht de aanvallen operatie Yassin noemt. Yassin is de naam van de omgekomen militair. Eerder deze week kwamen 32 mensen om door een zelfmoordaanslag in de Turkse stad Suruç. Volgens Turkije Turkije zit IS achter die aanslag. Commandant der strijdkrachten Middendorp wil dat Nederlandse F-16's ook in Syrië IS-strijders gaan aanvallen. Nu bombarderen ze alleen nog doelen in Irak. Middendorp zegt in een interview met de NRC dat IS alleen bestreden kan worden als de terroristen ook in hun vrijhaven Syrië worden aangepakt. Met zijn opmerking mengt Middendorp zich in de politieke discussie over de missie. Afgelopen maand bleek dat het kabinet zich voorlopig beperkt tot aanvallen in Irak. De blokkades van Franse boeren op de snelwegen rond Lyon zijn allemaal opgeheven. Dat meldt de ANWB. Het is niet duidelijk of het verkeer weer kan doorrijden. Bij eerdere blokkades moest eerst de weg worden gerepareerd en dat duurde uren. Vannacht waren er nog blokkades op de A6 ten noorden van Lyon en op de A7, net ten zuiden van Lyon. Boeren zouden nog wel op enkele plaatsen de snelweg A71 in de Auvergne hebben geblokkeerd. Al sinds maandagavond voeren de boeren actie. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun producten. Er woedt een grote brand in een scholencomplex in Rijswijk... waar veel rook bij vrijkomt. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Rond 6 uur vanochtend kreeg de brandweer een melding van een buurtbewoner. Vanwege de vakantieperiode denkt de brandweer dat er geen mensen in het complex zijn. Het gebouw in Rijswijk is omgeven door huizen, maar omdat het een vrijstaand complex is, bestaat er volgens een woordvoerder geen gevaar dat het vuur overslaat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, eerst zijn een zonnige periode, later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, vanavond gevolgd door regen.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 All That I Need Is Love. together totally absurd zich zojuist afvroeg wat eh, al die sirenes waren buiten. Er is eh, op het schijfvlak eh, een Mazda in een Marshallwagen gereden. Lees ik net. Ehm, ja, vandaag... ja, dus er moest eventjes wat controle plaatsvinden. vandaag is mijn, mijn kleine nichtje jarig. Dus ja, dan, dan moet ik eventjes wat, wat draaien natuurlijk. Een Winston, Winton Marsalis met uh, uh, Happy Birthday. En daarna ehm, The Muppet Show met Happy Birthday. for me. Saw my baby there, stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a studs hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat. Children's Infirmary, Louis Armstrong. Volgende nummer, Diana Kroll, Desperado. I've been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperate. to Cat Edmondson met Crying. Het eh, dus huilen met de pet op. Eh, momenteel met het weer. Het regent echt Pijpersdelen. Um, ehm, maar vanaf half één wordt het beter. We gaan verder. Het is alweer een tijdje terug. De Equinox. Summer Equinox. 20 juni. John Coltrane met Equinox. dat was dus John Coltrane met Equinox. Ik hoop op beter weer. Breezy, Wouter Hamel. Breezy. Nu krijgen we Bruut. Chaco. sunny days. Seeing magic in a million things, like the promise of tomorrow and today, like the joy of tasting a dewdrop rain don't let it slip luisteraars, zo zie je maar weer.